Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De waterschat hebben ook vannacht hun handen vol gehad aan de hoge waterstand. Hoewel het grootste gevaar al was geweken, gingen de dijkinspecties de hele nacht door. Op verschillende plekken zijn zwakke dijken verstevigd en er is zoveel mogelijk water naar zee afgevoerd. Ongeveer 800 mensen uit dorpen langs het Eemskanaal hebben de nacht elders doorgebracht. Een deel van de dijk is nog niet stabiel. De stroomstoring in Rotterdam-Noord is voorbij. Zo'n 800 huishoudens kwamen gisteren zonder elektriciteit te zitten door een brand in een transformatorhuisje in de wijk Hilligersberg. Gisteravond hadden de meeste huizen weer stroom, maar 100 huishoudens nog niet. Die zijn nu ook aangesloten op noodstroom. Ze hebben meer dan 14 uur zonder elektriciteit gezeten. Bij een ongeluk met een luchtballon in Nieuw-Zeeland zijn elf mensen om het leven gekomen. De ballon stortte neer dat hij een elektriciteitskabel had geraakt. Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen en dat sommige passagiers in paniek eruit sprongen. Het ongeluk gebeurde op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. De dood van twintig christenen gisteren in het noorden van Nigeria is het werk van Boko Haram. De islamitische terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Gewapende mannen openden het vuur tijdens een rouwbijeenkomst... waar de vijf christenen werden herdacht die donderdag in een kerk waren doodgeschoten. Ook die aanslag is door Boko Haram opgeëist. In Libië beginnen vandaag de scholen weer. De meeste sloten hun deuren tijdens de opstand tegen kolonel Gaddafi. Veel gebouwen zijn door de gevechten beschadigd. Met geld van onder meer UNICEF en de EU is de schade hersteld. Ook zijn 27 miljoen schoolboeken die vol stonden met propaganda van Gaddafi vervangen. Het weer, vanochtend is het bewolkt, vooral in de zuidoostelijke helft ook regenachtig. Tegen de middag opklaringen, maar ook enkele buien, vooral in het noordoosten van het land. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files op dit moment. Dit is het overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 staan ze tussen Amsterdam en Den Haag. De A12 tussen Utrecht en Venendaal. En de A30, daar wordt gecontroleerd tussen Ede en Barneveld.